Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Iraanse regering roept de ambassadeurs van Nederland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk op het matje vanwege de aanslag op een militaire parade gisteren. De landen bieden volgens, het, eh, volgens Iran steun aan de Iraanse oppositie. De regering in de drie landen is gevraagd om de aanslag te veroordelen en om mensen die ermee te maken hebben uit te leveren. De kinderopvang in Os, waar donderdag vier kinderen van omkwamen... bij een aanrijding op een spoorwegovergang, blijft ook komende week dicht. Er komen veel vragen bij het kinderdagverblijf binnen... die nog niet kunnen worden beantwoord, staat in een statement op de website. In Os is op maandag 8 oktober een officiële herdenking voor de kinderen. Volgens de gemeente is de samenkomst bedoeld voor iedereen die wil stilstaan bij de slachtoffers. De tijd en de locatie van de herdenking worden nog bekendgemaakt. Bij een Amerikaanse luchtaanval in het zuiden van Somalië... zijn acht strijders van terreurbeweging Al-Shabaab omgekomen. De luchtaanval volgde op schoten van Al-Shabaab... op Somalische en Amerikaanse troepen. Somalische soldaten hebben ook nog twee terroristen doodgeschoten. Er zouden geen Amerikaanse of Somalische militairen gewond zijn geraakt. China heeft een militair overleg met de VS voor volgende week afgelast. Aanleiding zijn de sancties die de VS deze week oplegde aan het Chinese leger. Een Chinees legeragentschap en de directeur zijn gestraft... omdat ze Russische straaljagers en raketten hebben gekocht. Amerikaanse bezittingen en tegoeden van het Chinese agentschap en de directeur zijn bevroren. Het weer, later in de ochtend en vanmiddag gaat het vanuit het westen flink regenen... en er staat veel wind, het wordt een graad of 11.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 And south. Philomone Beckley voorspelde in 2015 dat nieuwkomer Cleona Hagen heel snel haar stempel zou drukken op de Ierse en Britse country muziek scene. Trouw aan die woorden heeft Cleona inderdaad de scene stormenderhand veroverd. Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen, met daarop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Robert Mitzel is afkomstig uit Louisiana, maar woont al jaren in Ierland, waar hij ook zeer bekend is. Zijn nieuwe single She's My Baby brengt hij nu voor het voetlicht. Ook Lisa McHugh is een ster in Ierland.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 Ze is afkomstig uit de Appalachian Mountains. Geboren met folk en country in haar bloed komt ze uit een lange rij zangers, muzikanten en gitaarbouwers uit Oost-Kentucky en West-Virginia. Als autodidactische gitarist begon Martha al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Martha een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als mijn favoriet. hillbilly Dat was Martha Fields met de song van het album van de maand. Nu Phil Vezzer met My Chevrolet. Lacey G. Dalton oogste successen tussen eind jaren 70 en begin jaren 90. Daarna werd het angstvallig stil rond haar.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 slow losers. Mama, I never will change. These young desperados who can't be tied down have driven me almost insane. Mama, I never pick winners. I've only myself. sana Abby Gardner is de dobro-speelster en leidster van het akoestische folk- en bluegrass vrouwentrio Red Molly. Ze is een volleerd songwriter die al eerder op de solotour ging met het album Hope uit 2011. Toen bleef ze dicht bij haar Red Molly geluid. Wishes on a Neon Sign omvat een genrekruising. Grotere, klinkende inspanning vol met wervelende toetsenborden, achtergrondzangeres en elektrische gitaren. Het muzikale palet van Abby Gardner heeft zich duidelijk verbreed hetgeen ook blijkt uit een song als Wallflower Days. I don't know where to begin, but I know I can't keep it all in. It doesn't really work that way. Gotta say what I need to say. I don't wanna hesitate. care if I make mistakes. I don't wanna be the quiet one. Wanna jump in and have some fun. So make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. My wallflower days are through. So come on, baby, take my hand. We'll listen to the Zydeco Velen denken dat het origineel van Hello Trouble van Buck Owens is. Niets is minder waar. Orville Couch en Eddie McDuff schreven het in 1962. En Orville's versie reikte tot een vijfde plaats in de country charts. De original van deze week. Woke up this morning, happy as could be. I looked did I see walking up my sidewalk just as plain as day? Here comes trouble that I never thought I'd see when she went away. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches or in the world you've been. Well, I ain't had the miseries since you've been gone. Hello, trouble, trouble, trouble, welcome home. Well, I'll make a pot of coffee and let you rest your shoes. You can tell me those sweet lies and I'll listen to you. Cause I'm just a little part of the life you live. But I'd rather have a little bit of trouble than to never know the love you give. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches where in the world you've been. Well, I ain't had the miseries since you've been gone. Hello, trouble, trouble, trouble, welcome home. Laura Benitez is een zangeres en songschrijfster uit Californië, die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt, om er op Amerikanige intercountry honky-tonk en rockabilly nummers te vertolken. Almost the Right One, Casa Michello, is afkomstig van haar meest recente album. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangeres, gitarist en songwriter Lea Kliphuis kwam in 2010 na een muzikale reis door de Verenigde Staten met haar debuutalbum Can I Come By. Een folkrockplaat geïnspireerd door onder andere Emmylou Harris, Bruce Springsteen, Johnny Cash en Loretta Lynn. In januari 2016 zag haar tweede album, The World Owes Me Nothing, het levenslicht. Daarop is A Long Way From Home terug te vinden. Lex Koopman ontdekte al op jeugdige leeftijd de gitaar en ontwikkelde zich tot een country, rock'n'roll en blues-gitarist van formaat. Naast een gedegen kennis van het Amerikaanse rootsrepertoire schrijft hij zijn eigen tekst over alledaagse onderwerpen, met een dosis humor en soms een kritische ondertoon. In 1999 maakte Koopman zijn eerste soloalbum, Stumbling Blocks, waarvan I Don't Stumble When I Sing afkomstig is. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. Take a breath, step I was still a kid. I did not stumble that bad, just a little bit. I could hardly breathe, and it got worse on every fucking word. Seemed to be a curse and always alone. when you're feeling lonely, you don't know what you're going through. Yeah, but I got a song, it's the only. like talking through a wall. Any way you can, you avoid a chat, and you are so afraid you might get laughed at. And always alone, but when you're feeling lonely, they don't know what you're going through. Yeah, well, I've got a song. Yeah, stumble until I die. I'm gonna ask the Lord for the reason why. And he'll probably say, son, don't get me wrong, but I guess you were born just to sing a song. And always alone, feeling so lonely. You don't know what you're going through. Yeah, but I've got a song it's the only tequila. But that don't stop me, I've got to see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep as long as I can. I want you, and I want you. give my heart to be sacrificed just to have you here tonight. was het blokje Country uit eigen land. Binnenkort verschijnt er van James Carruthers een album met songs van George Jones. Someday My Day Will Come is hier de voorbode van. Someday my day will come. I won't need a thing at all. Yes, I can stand proud. say just what I feel. Someday my day will come when dreams become real. It's a tiring path we travel through. For each step I take, Lord, I'm set back to. We all have roles in life to play. And I'll play a great one someday. Someday, my dear. cup will overflow. Someday my day will come, and I'll watch my ship as it comes in. My castles won't be made of sand.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 Ze is ook bekend onder de naam Texas Martha. Haar roots liggen niet in Texas, maar in het oosten van Kentucky en West Virginia. Haar album Southern White Lies scoorde nummer 2 positie in de jaarlijst van de Euro-Americana Charts in 2016. Er is net een nieuw album uit, genaamd Dancing Shadows. Er staan veertien door Marta gecomponeerde songs op, waarvan Suki er één is. Zoals ze zelf zegt, de songs vertellen haar levensverhaal. Uit het verleden en het heden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. wolf knocking at my door, hounds howling at the moon. Walk on down that hill, you warming me, missing you soon. Ashes to ashes and dust to dust. I got me nobody, and everyone I can trust. Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Wrecking Creek. Got no faith in no one rock with my kinfolks' bones above. My babies are hungry. Well, mama's got lots of love. Well, they creep down here from Branchland and over from West Hamlin, slinking round in the night from our mill down Don't you hear that Winchester? Well, I'm a woman made of stone. Yeah, you can call me Esther. Dance the shadows on the wall. Dance the shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion. Yeah. Hold my own on Raccoon Creek. Got no faith in no one, only my bare feet. Dance shadows on the wall, dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion, yeah, that's what I'm Dance shadows on the wall, dance shadows on the wall. Smell of smoke and wild onion. There's shadows on the wall. There's shadows on the wall. Smell of smoke and wild. Ik hoor graag artiesten die zich voornamelijk bezighouden met één genre en die laten horen dat zij dit beheersen. Ik moet zeggen dat voor A Good Time Call met mijn keuze Daytime Drunks wel voldoet aan wat country rock liefhebbers wensen. ten, got boozing on my mind. My wife took the kisses of beer in the fridge, so I'm off to find another daytime drunk. My partner together. is een prettig vooruitzicht, maar Terry Lee Palmer moet toch nog even wachten.